uur. is van Kesteren met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad in New York hebben Rusland en Oekraïne fel naar elkaar uitgehaald... om de vernietigde kashovka dam De raad kwam gisteravond bijeen op verzoek van beide landen. Oekraïne noemt het een ecologische terreuraanslag. Rusland zegt dat Oekraïne de dam heeft opgeblazen om tijd te winnen voor het tegenoffensief. Volgens VN-baas Guterres blijft het voorlopig onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de vernietigde stuwdam. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten komen er drie of vier locaties die elk 500 asielzoekers kunnen opvangen. Staatssecretaris Van den Burg spreekt van voorportaallocaties. Er worden asielzoekers door de politie en de IND geregistreerd voor ze naar Ter Apel gaan. Op 1 juli gaat de eerste locatie open in de Expo Assen. Andere plekken zijn er nog niet. Om te voorkomen dat asielzoekers in AZC's blijven hangen... wil Van der Burg dat er in elke provincie een doorstroomlocatie komt. Statushouders blijven daar tot ze huis hebben. In het Tweede Kamerdebat over de parlementaire enquête naar de gaswinning... krijgt premier Rutte veel kritiek van de oppositie. Volgens een aantal partijen kwam hij pas met excuses aan de Groningers toen het niet anders kon. Rutte's verweer bij de enquête dat hij zich pas in 2018 realiseerde hoe groot de problemen waren is voor GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren niet geloofwaardig. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat Rutte eens goed in de spiegel kijkt... maar willen niets zeggen over de vertrouwensvraag. Voetbalclub Almere City is dicht bij promotie naar de eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie werd thuis met 2-0 gewonnen van FC Emmen. Lens Duivenstein maakte beide doelpunten. Zondag is de tweede wedstrijd in Emmen. De winnaar van het tweeluik speelt volgend jaar in de eredivisie. De verliezer in de keukenkampioendivisie. Het weer. Vannacht is het helder. De minimumtemperaturen liggen rond de 6 tot 11 graden. Komende dag zon en wat sluierbewolking. In het zuidoosten kans op een bui en 15 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. in de zomer is jouw keuze ZFM.